Het lichaam werd gevonden aan de rand van het paleispark Het in Gelderland is dat. De politie heeft foto's van de vrouw en haar kleding online gezet in de hoop dat mensen haar herkennen. Dat doet de politie bijna nooit, maar het is de enige manier om te achterhalen wat er is gebeurd, zeggen ze. En als het aan de staatssecretaris ligt, wordt het voor ProRail makkelijker om dassen die in en rond het spoor wonen weg te halen. Nu rijden er daardoor al dagen geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven. Omdat de dieren beschermd zijn, is het weghalen niet zo makkelijk. Daar heb je een vergunning voor nodig. De staatssecretaris gaat kijken of het spoorbedrijf die in de toekomst sneller kan krijgen. En misschien klinkt het over vier jaar weer zo in ons land. Ze zijn gewoon geweldig. Ik vond super. En wat nu? We gaan naar Enschede! Yeah! Ja, in 2017 organiseerde Nederland al het EK voetbal voor vrouwen. En nu willen we samen met België en Duitsland het WK in 2027 organiseren. Landen kunnen zich nog een maand aanmelden bij de FIFA. Volgend jaar mei wordt er pas gekozen wie het toernooi mag organiseren. En het is voetbalfan en milieuactivist Frank een doorn in het oog. Voetballers die voor piepkleine stukjes het vliegtuig pakken. Zo dus ook voor de wedstrijd van vanavond. Dan speelt Oranje in Parijs. En dat is eigenlijk prima te doen met de trein, vindt Frank. Het is eh, drie uur en een kwartier met de trein vanaf Schiphol. Het is één uur en een kwartier vliegen. Met de trein sta je midden in de stad. Dus dat moet prima kunnen. Ook met wat veiligheidsmaatregelen. Misschien op de stations eh, Amsterdam en, eh, en Parijs. Dat hebben heel veel clubs eerder gedaan. Dus dat is prima te regelen. Volgens de KVB pakken de voetballers het vliegtuig vanwege tijd Frank richtte eerder de stichting Fossil Free Football op... en fietste de afgelopen dagen rond in Parijs... met een megagroot treinticket voor de coach Koeman. Eerst geprobeerd op het vliegveld, kleine privévliegveld... waar ze aankwamen. Daar wel de bus gezien. Helaas niet gelukt Koeman te spreken... maar ik geloof wel dat de boodschap is overgekomen. Heb ik nog het weer voor je. Ook vanavond en vannacht valt er nog regelmatig een bui. Morgen wisselvallig en dan in de middag 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is uitzonderlijk druk op de wegen. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd en daardoor staat het behoorlijk vast ook op alternatieve routes. Wat opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knooppunt Eemnes heb je een kwartier oponthoud door een pechgeval. De A2 is dicht van Utrecht naar Amsterdam na een ongeluk. Tussen Maarsen en Vinkenveen sta je helemaal vast. Je kunt omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op die route is het intussen ook druk. Want van Gorkum naar Almere op de A27 heb je veertig. 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Lunette en Hilversum. Verder staat er file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof heb je ruim een uur oponthoud na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verder heb je een half uur tijdverlies op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en de afrit AMC.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 all I wanna do is speak my mind. was right I'm prepared to testify Loving you with all my heart's a crime And I'm guilty I wanna give you all the things you never had Don't try to tell me how we treat you isn't bad my life I never wanted just to be the other guy, I never want to live a lie If it's to tell the truth What am I supposed to do? All I wanna do is speak my what's right I'm prepared to testify Loving you with all my heart's cry And I'm guilty Girl, I follow my heart Follow the truth Right from the start It led me to you Please don't leave me this way guilty now all I have to say If it's wrong to tell the truth What am I supposed to do? All I wanna do is speak my mind If it's wrong to do what's right Mercedes. You think I'm crazy? You might be right. But when he smiles, I don't care about the past. Just like that. I told myself I closed that door, but I'm right back here again. I know half of what I'm saying don't make no sense, so don't ask me where I've been. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verwacht binnenkort nog een verdachte aan te houden... in de zaak rond de moord op Peter R. Vries. Het totaal aantal verdachten zou dan negen zijn. Over de verdenking is verder niets bekend. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft met afschuw gereageerd... op het busongeluk van morgen in de stad... waarbij een meisje van zeven om het leven kwam. Een jongetje van vijf raakte zwaar gewond. De omstandigheden in Noord-Koreaanse gevangenissen zijn nog steeds erbarmelijk. In een nieuw rapport wordt melding gemaakt van martelingen en willekeurige executies. In tien jaar tijd is er nauwelijks iets verbeterd. En het weer, buien in het zuiden en oosten met onweer, hagel en windstoten.